En het kabinet hoopt met een zogenoemde woest aantrekkelijke regeling... die piekbelasters, die veehouders, te verleiden om te stoppen. Nou, die twee regelingen die zijn nu goedgekeurd door Brussel. Brussel zegt het is geen staatssteun, dus je mag ermee aan de slag. Dat betekent dat het kabinet boeren mag uitkopen voor een hoger bedrag dan hun bedrijf waard is. Er worden geen boeren gedwongen om hun boerderij te verkopen. De staking bij de Albert Heijn gaat nog even door. De supermarktketen wil medewerkers die in distributie distributiecentra werken 10% meer loon geven. Dat vinden de stakers niet genoeg. Zij willen 14%. Bijna een derde van de mensen in ons land is bang dat we betrokken raken bij een oorlog of een ander conflict. Dat, aantal is veel hoger dan een jaar geleden. Toen was minder dan 1 op de 10 er bang voor, blijkt uit het Nationaal Vrijheidsonderzoek. Mogelijk heeft het te maken met de oorlog in Oekraïne. En een New Yorkse hond heeft in Central Park een heerlijk relaxte middag gehad. Een joint roken is in die stad sinds twee jaar legaal. En deze vrouw vertelt dat haar kleine hondje zich na het gebruikelijke rondje in het park ineens nogal typisch gedroeg. He was doing as usual, sniffing the ground and just looking at everything. About an hour later, he was non responsive, was asleep, didn't move. As the vet said, he looks like a drunken sailor. Ja, knetterstoon dus. En vrij gevaarlijk ook voor het beestje, omdat de cannabis in zijn maag zat. Zijn baas zegt niet tegen wiet te hebben, maar vraagt gebruikers wel om voortaan geen joints meer op de grond te gooien. Het weer, aardig wat zon, met 10 graden in het noorden en 14 in het zuiden. Vannacht koelt het snel af. Morgen weer een paar graden warmer dan vandaag en ook lekker zonnig. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB.